7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 15 maart zijn in Italië minder dan 300 coronadoden op één dag gemeld. 260. Ook het aantal ziekenhuis- en IC-opnamen in Italië daalt. In het land zijn in totaal ruim 26.600 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. In Engeland, Wales en Schotland stierven in een etmaal 413 mensen door corona. En dat is fors minder dan de 711 van gisteren. In het Verenigd Koninkrijk staat het dodental ook ruim boven de 20.000. In Nederland is het officiële aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus 4475. Hulporganisaties en instanties zoals de artsenpraktijk Kruispost... voor mensen zonder ziektekostenverzekering... signaleren dat veel illegalen er niet voor durven uitkomen dat ze coronaklachten hebben. Ze zijn onder meer bang voor een stigma als ze in isolatie moeten... en dat ze daarna niet meer bij hun vrienden in de buurt mogen komen. Daar zijn al verschillende voorbeelden van. Hoeveel mensen er precies illegaal in Nederland verblijven is onbekend. Schattingen lopen uiteen van 60.000 tot ruim 130.000. De Belgische politie heeft een rijdend café in beslag genomen. Bij de aanhangwagen van een foodtruck van een café konden mensen een biertje kopen. Daarmee overtrad de caféhoudster twee quarantainemaatregelen... de sluiting van de horeca en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De burgemeester van Mechelen vond dat van een onbegrijpelijke lichtzinnigheid. De vrouw loopt kans op een boete van 4000 euro. En de rechtspopulistische partij Alternatieve voor Duitsland heeft haar perswoordvoerder ontslagen. De man Christian Lut had een aantal malen gezegd dat hij fascist is, meldt nieuwsite Tijd Online. Ook zei hij dat hij van Arische afkomst is. Het weer. Vannacht kan het in het binnenland een graad of 2 worden en aan de grond licht vriezen.